Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De zoektocht naar slachtoffers tussen het puin van het ingestorte appartementencomplex in Florida en Amerika is tijdelijk stilgelegd... omdat het deel van het gebouw dat nog overeind staat gesloopt moet worden. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk, maar er is haast bij omdat er een tropische stormopkomst is. De autoriteiten willen het risico niet lopen dat door de storm ook het overgebleven deel omvalt als reddingswerkers bezig zijn dodental van de flatramp is opgelopen naar 24. De GGD Kennemerland zegt dat het een bewuste keuze was... om in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in en rond Beverwijk... geen mogelijke veroorzakers bij naam te noemen. Volgens de GGD is alleen onderzocht of er meer kankergevallen waren en niet waarom. Volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft de GGD-directeur er persoonlijk voor gezorgd... dat de naam van Tata Steel niet in het rapport voorkwam. De GGD zegt te betreuren dat in interne conceptversies wel namen stonden van mogelijke veroorzakers van kanker. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer geworden van de grote internationale cyberaanval die sinds vrijdagavond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in ieder geval om honderden klanten van een ICT-bedrijf in Waardenburg. De aanvallers wisten de gijzelsoftware te verspreiden via een programma om computersystemen op afstand te beheren. Volgens de Amerikaanse president Biden is het nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Engeland heeft zich als laatste land geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap voetbal. In Rome versloegen de Engelsen Oekraïne met 4-0. Denemarken plaatste zich eerder op de avond voor de halve, eh, halve finale door met 2-1 te winnen van Tsjechië. Woensdag spelen Engeland en Denemarken tegen elkaar in Londen. Daar is dinsdag ook de andere halve finale tussen Spanje en Italië.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 joie en toi, tout déboule. Le bouc est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable, en vrai me parle pas. Tout billet code code, de quand t'es capable, yeah, yeah, yeah.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 Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je vais. Pas de retour, je de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je mêle Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de problème.